en de Verenigde Naties opgeroepen om twee schepen die naar de Gazastrook willen varen tegen te houden. Beide schepen met hulpgoederen liggen in een haven in Libanon en maken zich op om te vertrekken. Israël waarschuwt dat de schepen met alle noodzakelijke middelen zullen worden gestopt. Het land is bang dat er wapens Gaza worden binnengesmokkeld. De Israëlische marine hield eind mei een aantal schepen met hulpgoederen tegen. Bij gevechten op een van die schepen kwamen negen actievoerders om het leven. Onder internationale druk liet Israël daarna meer hulpgoederen toe, maar alleen via land. De zeeblokkade bleef intact. Volgens de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties zijn de twee schepen die nu vanuit Libanon willen vertrekken uit op een confrontatie. Informateur Lubbers gaat vandaag verder met de gesprekken met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Gisteren kwamen de fractieleiders van VVD, PVDA, PVV en GroenLinks al langs. VVD-leider Rutte en Geert Wilders van de PVV willen dat er eerst naar een rechtskabinet van VVD, PVV en CDA wordt gekeken. Ook PvdA-voorman Cohen vindt dat gerechtvaardigd, al heeft Paars Plus nog steeds zijn voorkeur. GroenLinks-leider Halsema benadrukte dat er een gewoon meerderheidskabinet moet komen. En als dat een rechtskabinet is, leg ik me daarbij neer, zei ze. Vandaag ontvangt Lubbers als eerste zijn partijgenoot Verhagen van het CDA. En daarna zijn de andere fractieleiders en de drie vorige informateurs Cenk Willink, Roosentaal en Wallage aan de beurt. President Chavez van Venezuela verbreekt alle diplomatieke banden met Colombia. Langs de grens met Colombia geldt met onmiddellijke ingang de hoogste staat van paraatheid, zei hij in een toespraak op tv. Hij reageerde op nieuwe beschuldigingen van de Colombiaanse autoriteiten dat Venezuela leden van de rebellenbeweging FARC toelaat. Het weer, het is vrij helder en vannacht kan er een lokale mistbank ontstaan. Morgen eerst nog zonnig, maar al snel buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.